Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA weet zeker dat China erover denkt om wapens te leveren aan Rusland. Dat zegt hij in een interview. Volgens de directeur heeft China nog geen definitief besluit genomen. Hij zegt dat eventuele wapenleveringen een hele riskante en onverstandige gok zouden zijn. In Nieuw-Zeeland worden nog acht mensen vermist na de storm Gabrielle twee weken geleden. De politie zegt dat de zoektocht naar hen de hoogste prioriteit heeft. Door het noodweer op het Noordereiland vielen elf doden. Duizenden mensen moesten hun huis uit. Kort na de storm stond het aantal vermisten op meer dan 6000. Vooral doordat de communicatie op veel plekken was uitgevallen. Het Noordereiland werd vrijdag ook al getroffen door hevige regenval. En voor vandaag wordt opnieuw veel regen verwacht. In Nigeria kan op een aantal plekken ook vandaag nog gestemd worden voor de presidentsverkiezingen. Gisteren verliep de stembusgang rommelig door technische en logistieke problemen, onder meer met een nieuw antifraudesysteem. Op veel plekken stonden lange wachtrijen. Rusland heeft met succes een onbemande Soyuz-capsule gekoppeld aan het internationaal ruimtestation ISS. Het ruimtevaartuig met goederen aan boord werd donderdag gelanceerd... en vervangt een andere capsule die in december lek bleek te zijn. Door de problemen worden de twee Russen en Amerikaan aan boord van het ISS... veel later afgelost dan gepland. De drie zouden volgende maand naar de aarde komen, maar dat is uitgesteld naar september. Het internationaal ruimtestation is een van de weinige plekken waar Rusland en het Westen nog samenwerken. Het weer. Het is helder en droog. Aan de kust ligt de temperatuur rond het vriespunt.